heeft in het openbaar zich altijd onthouden van commentaar op de dictatuur van Stalin. Het weer bewolkt en regenachtig met een stevige zuidwestenwind. Vannacht harde regen en minima rond 6 graden. Morgenochtend even droog, smiddags weer buien en een harde wind.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 I hear the sand under the wheel. heb in mijn handen een prachtige steenrode hoes van een langspeelplaat. En het is een Italiaanse uitgave van Count Basie en Duke Ellington met daarop prachtige nummers. En het vinyl kunnen we hier weer draaien in de studio. Dankzij Ruud Jansen, want die komt ook eh, eens in de week komt hij met een prachtig eh, programma. En van eh, deze mooie cd ga ik het nummer draaien. Wild Man. like a one man Ja, het is uh, inmiddels uh, was, het, was de regen losgebarsten. Uh, het zag er niet zo best uit. En nu begint het eindelijk weer een beetje op te klaren. Dus nou, we gaan snel verder. Whenever I am near to you, I don't know quite what to do. My body starts shaking. Baby, I'm not faking. If you will turn your eyes to me, it will be so clear to see that I'm not mistaken. And I'm hoping that you'll see what we'll see upon that special day. With our hearts is more than words can say. You'll be in these arms of mine eternally. stars. Get along without the rainbows in the sky. I'll get along without the joy that would surely fill my heart. When I can look into your eyes, without love. In het ontspannen programma van vandaag hebben we ook een paar uh, langspeelplaten, echt vinyl, eh, op de draaitafel liggen. En ik heb nu de tweede in mijn handen. Ook weer een mooie hoes met prachtige letters. Een Italiaanse uitgave is het van het Modern Jazz Quartet. En het is een LP die meer dan een halve eeuw geleden werd eh, gemaakt. En wel op 1958. Ik ga de bezetting alvast een beetje verklaren van tevoren. Het is John Lewis op pianoforte. Milton Jackson op vibrafoon, Percy Heath contrabas, Sonny K op batteria ofwel de drums. En eh, het nummer wat we gaan spelen van het Modern Jazz Quartet is Back's Groove.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 tijdgenoten van Chad Baker waren natuurlijk Jerry Mulligan en eh, Ben Webster. En ik heb hier een prachtige opname van 1959 eh, maar liefst. Laten we gaan luisteren naar een lang nummer van Jerry en Ben met het nummer Who's Got Rhythm. Oh. is Empire State of Mind. Ehm, ja, het zit er alweer bijna op. We hebben nog maar een kwartier te gaan. De race is inmiddels afgelopen, dus eh, het komt eraan het einde. Eh, we gaan snel verder nog met een eh, aantal nummers. Afrikaanse gitarist. die is nu net ehm, eigenlijk ontdekt door Blue Note. En eh, dit, waren dit was eigenlijk zijn introductiesingle. Ehm, um, ehm, er was nog een nummer wat ik graag eh, wilde laten horen. Dat is namelijk een, eh, een duet tussen Nora Jones en Outcast. Take Off Your Cool. het is een kort nummer, maar het is wel erg ja, vriendelijk. Take off your cool. I wanna see you. I wanna see you. Baby, don't be so cool. was alweer de jazz-uitzending voor de 24 e oktober. Eh, wij wensen u een fijne zondag en blijf nog even luisteren, want uh, zo direct... Eh, hij staat al achter me. <laughs> Kom maar. Nee, zo, zo direct... Hoe, heet dat programma? Muziek Boulevard. Muziek Boulevard. Ja, ik dacht dat het op zaterdag was, dus ik zat te twijfelen.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 Een groot deel van de oppositie vindt dat Wilders als gedogende partij erg veel invloed heeft terwijl hij niet in het kabinet zit. D66-leider Pechtold zei dat Wilders wel de macht heeft, maar geen verantwoordelijkheid aflegt. GroenLinks-leider Halsema wilde weten met welk deel van het regeerakkoord Wilders het niet eens is, maar daar wilde hij geen antwoord op geven. Dat zult u moeten afwachten, zei hij. In Vlaardingen zijn twee mensen in een auto beschoten. Ze werden onder vuur genomen vanuit een andere auto. De daders gingen er vandoor. De slachtoffers botsten na de schietpartij met hun wagen tegen een flatgebouw. Ze zijn opgenomen in het ziekenhuis en hebben in ieder geval schotwonden. Aan de hand van getuigenverklaringen is één persoon opgepakt. Hij stond te kijken toen het gebeurde. En de politie in Vlaardingen vermoedt dat hij betrokken is. Joseph Stein, schrijver van de Broadway musical Fiddler on the Roof, is overleden. Stein beschreef in de musical uit 1964 het leven van een Joodse melkboer in het Rusland van begin 20e eeuw. Fiddler on the Roof, ook wel bekend als Anatevka, was een van de langstlopende musicals op Broadway. Stein kreeg er een Tony Award voor. Een van de bekendste liedjes was If I Were a Rich Man. In Nederland bekend geworden in de versie van Lex Goudsmit. Stein schreef ook het script voor de filmversie van de musical die in 1971 uitkwam. Een andere bekende musical